Twee uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De positie van Syrische asielzoekers met een verblijfsvergunning verbetert, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze hebben vaker een betaalde baan of opleiding dan een paar jaar geleden. Ook spreken ze beter Nederlands en ronden ze de inburgeringscursus vaker af. Het SCP vergeleek de situatie van vorig jaar met die van 2017. Het valt op dat jongeren en mannen het gemiddeld beter doen dan 45 plussers en vrouwen. Syriërs voelen zich volgens het rapport over het algemeen rechtvaardig behandeld door instanties hier en geven hun leven een 8,2. In Genep is een man gisteravond met een auto op een terras ingereden. Het gebeurde rond een uur of tien in het centrum van de Noord-Limburgse plaats. Zeker vijf mensen die op het terras zaten raakten licht gewond, zegt de politie. Eén persoon moest in het ziekenhuis behandeld worden. De bestuurder van de auto ging er vandoor en werd later in Kuik aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man uit Ottersum. De Britse politie heeft een Duitser als verdachte aangemerkt in de zaak van Madeleine McCann, die in 2007 spoorloos verdween in Portugal. De man van 43 is een veroordeelde zedendelinquent die in Portugal woonde toen Madeleine verdween. Het meisje was toen drie jaar. Hij zit nu vast in een Duitse gevangenis voor een ander misdrijf. De verdachte reisde tussen 1995 en 2007 meerdere keren rond in de Algarve met zijn camping. Naast het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam is vorige week per ongeluk een stadsnatuurreservaat weggemaaid. De gemeente wist volgens Rijnmond dat de wilde bloemen en planten niet weggemaaid mochten worden en denkt dat de fout bij de aannemer van het museumpark ligt. Op het veld kwamen 156 soorten planten en dieren voor. Volgens het museum kan het nog maanden duren voordat de begroeiing weer terug is. Het weer, het is bewolkt en het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wat regen en een stuk frisser.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 tonight. And I see you got what I wanted. Baby, you got what I like. I fez chorar. Chorar por se foi que um dia só me fez chorar. Quando estará a lembrar de amor que um dia não soube cuidar?